Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook voor middelbare scholen is er nu een mondkapjesadvies. Het is de bedoeling dat leerlingen in de gangen, de aula en de kantine een mondkapje opzetten. In de klas mag die af. De middelbare scholen komen zelf met het idee. Het komt niet vanuit het kabinet, zegt verslaggever Wilco Boom. Het is natuurlijk best opmerkelijk, want ja, gisteren kwam premier Rutte met dat hele verhaal. Ja, nu toch maar eh, mondkapjes dragen overal in eh, binnenruimte, in publieke binnenruimte. Maar toen zei hij nog nadrukkelijk dat dat voor de scholen niet hoefde, want de scholen hadden al hun eh, eigen regels. De scholen die willen daar dus niet op wachten. Die vinden het onvoldoende. Die willen het nu zelf ook. morgen komt het kabinet met meer details over de nieuwe mondkapjesadviezen. Mogelijk worden dan toch ook de middelbare scholen erin genoemd. In Nederland zijn de coronaregels sinds deze week dus weer strenger. Maar in België wordt de boel juist versoepeld. Zo hoeven mensen buiten geen mondkapje meer te dragen. En moeten Belgen met coronaklachten nog maar één week in quarantaine in plaats van twee weken. Wereldwijd gaan 250 winkels van H&M dicht. Of daar ook winkels in Nederland bij zitten is nog niet duidelijk. De winkelketen heeft een paar flinke klappen gehad door corona. Zo waren veel winkels een tijd lang dicht. En merkt H&M dat we de laatste maanden vaker online shoppen. Rotterdammers die in de buurt van Strand Landen wonen... zijn helemaal klaar met alle overlast, overlast en herrie, zeggen ze in een brief aan de gemeente. Er wordt al jarenlang geklaagd over drukte en onveilige situaties in de buurt van de plas. Deze man ging vorig jaar ook al behoorlijk door het lint bij RTV Rijnmond. Er komen 200 jongeren ergens vandaan en die schoppen daar gewoon een zo en die plunderen dan. ze samen toevallig nou films te nemen. En eh, ze plunderen Jumbo. Nou, als je dat normaal gedrag vindt, ik vind het zo. Maar het is altijd zo als het een mooie dag is. En die gasten komen, is het tegen, zo. Altijd. Ook vinden omwonenden dat er te hard wordt gereden, dat auto's aso geparkeerd staan en dat er vaak harde muziek wordt gedraaid. Ze hopen dat de gemeente er iets aan wil doen, onder meer met drempels en flitspalen. Het weer, het is bewolkt en regenachtig en een graad of 15 vanmiddag. Morgen valt vooral in het zuiden regen, in het noorden is ook wat zon en het wordt ook wat warmer, 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Tussen Weesp en naar de Bussum rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding.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 Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. No, you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, your man a cheapskate, huh? Niggas gotta move off my release day, huh? Bitch, this is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth. Baby got an ego twice the size of the crib could never tell a shit, it is what it is. But said what I had to and did what I did. Never turn my back on FBG, God forbid. Virgil got a paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no dumb shit. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. It's cool, man. Got red bottoms on. Life is good. <laughs> you know what I mean? Like, 100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. I done flew one out to Spain to be in my domain, an automata bitch. Ooh, dropped three dollars on the rain, call it bring the truck, little bitch. Ooh, I was in the trap, serving cocaine, they ain't been the same since. Ooh, granted, she was standing right there while I catch play on the brick. Ooh, I made them little niggas go haywire, while I Taliban in this bitch. Ooh, I done been down bad in them trenches, had to ride with that stick. Ooh, who gave you pills? Who gave that dust? Pluto on the lick. Ooh, too many convicts that rolled me to play in this shit. Ooh, Round nine nonsense, get old summer spreading this bitch. Ooh, they had the counter like lighting it up, nigga. back, get it? Ooh, I'm on a PJ lining it up, backwood full of sticky. Ooh, I'm trying to tote that Drake or London, and it's extended. Ooh, they gotta stretch a nigga How we gon' die for this shit. Ooh, yeah, I ride for my niggas, I lie to my bitch. Ooh, we some poor, high class niggas made it, we rich. Yeah, I was at the band though, got a penthouse for a closet. Ooh, it's like a shando, live on my neck, my wrist. Woo, I got pink toes that talk different languages. Woo, got promethazine in my blood and Percocet. Hundred thousand for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. Woo, I done flew one out to Spain to be in my domain, automata, bitch. Woo, dropped three dollars on the rain, called it the truck, little bitch. Woo, I was in the trap, serving cocaine, they ain't been the same since. That's by the time I call him Serene. I go tremendo for new fettuccine. All fat though, claret the pinky. All fat though, we order the Fiji. I'm in the loop with the voo, I'm in the loop with the woo. Which one you working? I put your face on the news, I put the puss on the shirt. After I murdered it, make go shoot up the hearse.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 Ook voor middelbare scholen komt er een dringend advies om een mondkapje te dragen... melden verschillende bronnen uit de onderwijssector. Dat geldt dan voor de gangen, de aula en de kantine, maar niet voor de lessen. De Spaanse hoofdstad Madrid gaat grotendeels op slot. Inwoners moeten zich aan nieuwe en strengere regels gaan houden. Zo wordt het in- en uitgaande verkeer in de stad beperkt tot onder meer werk, school of bezoeken aan ziekenhuizen. En in het water bij Neeltje Jans in Zeeland is een auto gevonden met mogelijk één of meer lichamen erin. Hoe lang die auto al in het water ligt is niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Het weer het is bewolkt, op steeds meer plaatsen valt regen en een graad of 15. Vanavond wordt het droog en zijn er ook opklaringen.